Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De landen van de Europese Unie zijn het eens geworden over een gedeeltelijke olieboycott van Rusland. Die betreft alle Russische olie die over zee naar de EU wordt getransporteerd. Olie door pijpleidingen valt buiten de boycott. Volgens voorzitter Michel van de Europese Raad treft de boycott meer dan twee derde van de totale Russische olie-export naar de EU. Hij spreekt van maximale druk op Rusland om de oorlog te beëindigen. Wanneer de boycott ingaat is nog onduidelijk. Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen dat nog moet worden uitgewerkt. Vluchtelingenwerk noemt de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel buitengewoon moeilijk en zorgelijk. Vannacht moeten er 120 mensen op stoelen slapen omdat er te weinig bedden zijn. Dat komt doordat twee noodopvanglocaties in Breda en Nijmegen gisteren gesloten zijn. Vluchtelingenwerk zegt dat sommige mensen al voor de tweede nacht op een stoel slapen. Het gaat volgens de organisatie om plastic stoeltjes die vastgelijmd zijn aan de grond. Het zijn mensen die zijn gevlucht voor oorlog en geweld en dit is wat ze krijgen, al dus Vluchtelingenwerk. Vakantiegangers hebben vanaf woensdag geen coronapas meer nodig om Italië binnen te komen. Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat deze inreisbeperking wordt opgeheven. Eerder werd al bekend dat ook Duitsland vanaf 1 juni geen vaccinatietest of herstelbewijs meer verlangt. In onder meer België, Groot-Brittannië en Denemarken gelden nu al geen inreisbeperkingen meer. Maar andere populaire vakantielanden zoals Frankrijk, Spanje, Portugal en Turkije eisen voorlopig nog wel een coronapas. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 5 en 8 graden. In het binnenland kan wat mist ontstaan. Overdag geregeld zon en weinig wind. Maar smiddags enkele pittige buien. Mogelijk met onweer en windvlagen. Het wordt 17 tot 20 graden.